Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 20 jaar cel en tbs tegen de man die vorig jaar brand stichtte in een woning in Kuik. Daarbij kwamen een moeder en haar dochters van 14 en 17 jaar om het leven. Volgens het OM stak de zwakbegaafde Denier het vuur in de woning met voorbedachte raden aan. Hij zou ruzie hebben gehad met de jongste dochter. De man werd op de dag van de brand aangehouden. Hij was verderop in Kuik in een zendmast geklommen. De Oekraïense oud-premier Timoshenko wil president worden. Zaterdag kiest haar partij een kandidaat voor de verkiezingen van mei. Als ze wordt gekozen neemt ze het op tegen onder andere oud-bokskampioen Klitschko. In de peilingen staan ze op gelijke hoogte, maar achter miljardair Poroshenko. De nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Nederland heeft zich kritisch uitgelaten over de uitspraken van Geert Wilders over Marokkanen. Zonder de naam van Wilders te noemen zei ambassadeur Broas dat het uitsluiten van zo'n groep indruist tegen de gedeelde waarden van Nederland en de Verenigde Staten. Zijn uitspraak is opvallend omdat diplomaten meestal terughoudend zijn met het geven van commentaar. Het incident met leden van de beveiligingsdienst van president Obama speelde zich toch af in Hotel Huis ter Duin. Drie beveiligers werden geschorst nadat ze dronken uit Amsterdam waren teruggekomen. De Washington Post schreef dat het gebeurde in Huis ter Duin, maar het hotel ontkende. Nu blijkt dat hotelpersoneel het incident niet aan de leiding had doorgegeven. De wolf krijgt in Nederland een wettelijk beschermde status. Er mag dus niet op wolven worden gejaagd... en boeren van wie dieren zijn gedood door wolven krijgen een schadevergoeding. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Landbouw aan de Tweede Kamer. Ze vindt dat Nederland zich moet voorbereiden op de terugkeer van de wolf. Het weer, de zon schijnt flink, maar in Zeeland valt nog enige tijd regen. Het wordt 11 tot 15 graden. Morgen wordt het een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A20 richting Gouda voor knopen de Brechtseplein 2 kilometer. En op de A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum 2.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 Hoe blijf ik gezond? En om 17.30 het weer voor het komend weekend. Maar vooral heel veel muziek uit heden en verleden. Mijn naam is Hans Wassenaar. zijn vandaag gestart met The Carpenters. Een hele goede middag luisteraars. Richard en Karen uit 1971 met Follow We Now. We vervolgen onze uitzending uit 1928 geboren Fats Domino. Zijn carrière begon in 1949 met The Fat Man. Een van de eerste rock and roll platen en de reden voor zijn wereldberoemde bijnaam. Uit 1955 Ain't That a Shame. You made me cry when you said... goodbye ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. You broke my heart when you said we'll part. Ain't that a shame? chills feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh well, goodbye. Although I'll cry, ain't that a shame? My chills. goodbye ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh well, goodbye. Although i cry, ain't that a shame? My tears feel like dance sensations that are sweeping the night. een goed ingerichte tuin. Tijdens de Nationale Tuinontwerpdag op vrijdag 11 april beantwoordt een erkend tuinarchitect al je vragen over de inrichting van jouw tuin. Tussen 1 en 5 uur middags is er gratis adviesconsult in onze bibliotheekvestiging. Tijdens de Nationale Tuinontwerpdag 2014 krijg je professioneel advies over het inrichten van jouw ideale tuin. Waar je zowel in de zomer als in de winter van kunt genieten. Je gaat naar huis met een schetsontwerp voor de metamorfose van je nieuwe of huidige tuin. Voor een goed advies is het handig als je voor de tuinarchitect de maten van je tuin en huis hebt. Bij voorkeur op schaal getekend, 1 op 50 of 1 op 100. Via kadaster.nl kun je heel eenvoudig een tekening van je tuin downloaden. Neem foto's mee van je huidige situatie en een wensenlijstje. Kijk voor meer informatie op www.bibliotheekzuidkennemerland.nl. Via de pagina Actueel bij activiteiten kun je een plekje reserveren. Bibliotheek Zandvoort, Louis Davis Carré 1 te Zandvoort. De kosten van het tuinadvies worden gratis verstrekt. Bijzonderheden reserveren is noodzakelijk en kan via de website of telefonisch via 023 511 5300. Kerhaal 023 511 5300. Als je gereserveerd hebt, ontvang je van de bibliotheek een mail met het tijdstip waarop je verwacht wordt. Look yonder coming, coming down that railroad track. Hey, look yonder coming, coming down that railroad track. It's the orange blossom special. bringing my baby back. Talk about a trap. She's the fastest train on the line. It's that orange blossom special rolling down the seaboard line. Ja, Johnny Cash die zong over zijn treintje Orange Blossom Special. En zoals Bart al gemeld heeft, ben ik volgende week afwezig. Dan vier ik samen met mevrouw Jannie onze 44-jarige trouwdag. Samen in Antwerpen. Maar mijn twee uur worden dan met veel plezier, dat weet ik zeker... overgenomen door Willem de Zwart en Bart van der Meer. We vervolgen met Bruno Mars, geboren in Honolulu, met Young Girls. Altijd weer ZFM. was Buddy Holly met Peggy Sue Get Married. Helaas veel te vroeg overleden. We vervolgen met The Indian Summer van Duo Dassin. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens, je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité où tu voudras quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin. Aux couleurs de l'été indien. très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu Que fais-tu Est-ce que j'existe encore pour toi Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité il y a un an. On ira où tu voudras quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin aux couleurs de l'été indien. 28 maart, een nieuwe show van de middelbare meiden. 819 en nog lang niet uitgeteld. Het is mooi geweest. Het is nu of nooit. Het is erop of eronder. Genoeg, fini, basta, afgelopen. De belabberde conditie kan toch echt veel beter. En die overtollige kilo's moeten eraf. De middelbare meiden gaan nu meteen er iets aan doen. En wel direct, met ingang van morgen. In Theater de Krocht, hun thuistheater, waar hun theatertournee altijd begint, starten de middelbare meiden met een nieuw cabaretprogramma. Kaarten zijn verkrijgbaar via info.middelbaremeiden.nl of per telefoon 023 57 32 523. Ik herhaal 023 57 32 523. Of bij het theater zelf. Meer informatie, Theater de Krocht, Grote Krocht. De prijs per persoon is 10 euro en de aanvang is half negen. being alone with pillow talk. When it's all said and done, two heads together can be better than one. That's what they say. They always say. There Het gezondheidsplein. In deze rubriek hoop ik wat tips te geven die ervoor zorgen dat u fit en gezond blijft. Ook zal er informatie gegeven worden over diverse gezondheidsklachten. onderzoek darmkanker. Darmkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker. Ieder jaar komen er maar liefst 13.000 nieuwe darmkankerpatiënten bij. Onderzoek is nodig om de diagnose te stellen. Het is belangrijk dat dit in vroeger stadium gebeurt... omdat de kans op genezing dan aanzienlijk groter is. Het voorkomt namelijk dat de kanker kan uitzaaien naar andere organen. Een vroege diagnose is moeilijk omdat je in de beginfase van darmkanker geen merkbare klachten hebt en dus niet naar de arts gaat voor een onderzoek. Bij vroege opsporing van darmkanker is de behandeling veelal minder zwaar. De Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu start vanaf januari 2014 een bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Het bevolkingsonderzoek gaat tussen 2013 en 2019 geleidelijk van start. Mannen en vrouwen tussen de 55 en de 75 jaar ontvangen vanaf nu dan elke twee jaar een uitnodiging om deel te nemen. Er is voor deze leeftijdscategorie gekozen omdat de kans op darmkanker daar het grootst is. Het bevolkingsonderzoek maakt het mogelijk om darmkanker in een vroeg stadium te ontdekken en te behandelen. Hiermee kan darmkanker worden voorkomen. Uit een proef met het bevolkingsonderzoek bleek dat bij duizend mensen die meededen aan het onderzoek er bij 50 mensen bloed in de ontlasting werd ontdekt. Met behulp van een vervolgonderzoek, een inwendig darmonderzoek, werd er vervolgens bij 21 mensen gevorderde polypen gevonden en bij 12 mensen beginnende polypen gevonden. Bij vier mensen werd uiteindelijk darmkanker gevonden. You fool! evenementenagenda voor volgende week. De 28e Friday Night Out met Lee Towers. Holland Casino Zandvoort, aanvang 9 uur. De 28e en de 29e Middelbare Meiden, muzikaal cabaret in Theater de Krocht, aanvang 20 uur 30. De 29e de 30 van Zandvoort, circuit Park Zandvoort. De 30 e Zandvoort Circuit circuit Park Zandvoort. 4 april Genootschapavond, Genootschap Oud-Zandvoort... in Theater de Krocht aanvang om 8 uur. De vijfde, Open Dansavond, Danscentrum Rob Dolderman... Theater de Krocht, aanvang 20 uur 30. sweet chocolate, chocolate malt candy, gumdrops, any You've come to the right man because I'm the candy man.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 The Candyman can, cause he mixes it with love and makes the world taste good. Makes the world taste good. Yes, the Candyman can, cause he mixes it with love and makes the world taste good. Makes the world taste good. A Candyman. A Candyman. A Candyman. Candyman. Yeah. Come on over, baby. Whole lot of on. Yes, I say, come on over, baby. Baby, you can't go wrong. We ain't faking. chicken in the corner. huh? Oh, baby. got the bull by the horn. We ain't Whole lot of shaking going on. Yeah, I said shake, baby, shake. I said shake it. she come over, baby, oh, la, she can go Now let's get real low one time out. Shake, baby, shake. All you gotta do, honey, is kinda stand in one spot. Wiggle around just a little bit. And that's when you got it. Yeah. Oh, baby, oh, la, go Now let's go one time. Hey! muziekpodium Het Zandvoort Museum organiseert iedere laatste zaterdag van de maand een open podium voor creatief talent voor alle leeftijden. Wij noemen dit het museumpodium. Het museumpodium is het in het leven geroepen omdat kunstzinnige uitingen zoals poëzie, theater, muziek en dans thuis horen binnen de visie van het Zandvoort Museum. Namelijk dat het museum weer uitstek het centrum is voor kunst en cultuur in Zandvoort. Kijk op www.zandvoortsmuseum.nl voor het optreden van deze maand. Meer informatie Zandvoort Museum, Zwaluwestraat 1. De intree is per persoon 2,25 en de kind onder de 18 jaar is gratis. Het is ongeveer om 4 uur s middags afgelopen. was good enough. Circus Zandvoort bioscoopprogramma van 27 maart tot 2 april. K3 Het Dierenhotel. Zaterdag, zondag en woensdag om half twee middags. De Lego film 3D in het Nederlands. Zaterdag, zondag en woensdag om 15.30 uur. Hartenstraat, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag en maandag om 7 uur s avonds. Hartenstraat, nog een keer, donderdag, vrijdag, zaterdag en 17 uur om 21.30 uur 30 s avonds. Filmclub De Grand Bellezza, Kritisch kijken op Italië. Woensdag om 19.30 uur. 30. gave his dart, he shot it at your heart. So if we ever part, then I leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be Huishoudens hebben in januari 2014 1,5% minder besteed aan goederen en diensten dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag. In november en december 2013 gaven huishoudens juist iets meer uit. Na bijna 2,5 jaar van krimp. Aan duurzame goederen werd 1,2% meer besteed dan in januari. In november en december groeide de uitgaven hieraan nog met respectievelijk 4,7 en 5,9 procent. Consumenten schaften in de laatste maanden van 2013 vooral veel nieuwe auto's aan. Huishoudens gaven in januari 2,6% minder uit aan voedings- en genotsmiddelen. Door het zachte weer verbruikten consumenten bovendien veel minder gas aan overige goederen, maar ook energie ondervalt, werd dan ook 9,8% minder besteed. Maar blijven zeggen dat het in Nederland goed gaat.